7 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders houdt rekening met de kans op een aanslag... bij het kiezen van een vakantiebestemming. Blijkt uit onderzoek door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Terreur weegt zwaarder dan bijvoorbeeld het risico op natuurgeweld op een bestemming. Zo is Turkije minder populair bij toeristen... vanwege de aanslagen en de mislukte staatsgreep daar. Aankomend president Trump benoemt zoals verwacht zijn schoonzoon Jared Kushner tot topadviseur in het Witte Huis. Hij wordt adviseur op het gebied van handel en het Midden-Oosten. De 35-jarige Kushner is getrouwd met Trumps dochter Ivanka en speelde al een belangrijke rol bij de verkiezingscampagne van de nieuwe president. Psychiaters en psychologen hebben het vaak niet door als een patiënt een laag IQ heeft. Uit onderzoek van een psychiater waarover Trouw schrijft... blijkt dat behandelaren ongeveer in de helft van de gevallen zwakbegaafdheid herkennen. Volgens de onderzoeker is het belangrijk dat behandelaren weten dat ze zo'n patiënt voor zich hebben... zodat ze de behandeling daarop aan kunnen passen. De 36-jarige agent die tijdens de jaarwisseling in Den Haag zwaar gewond raakte, is gisteravond overleden. Hij werd in de nieuwjaarsnacht aangereden door een automobiliste en lag sindsdien in coma in het ziekenhuis. De politie denkt dat de aanrijding een ongeluk was. Vlak na de aanrijding werd gezegd dat hulpverleners door omstanders waren bekogeld. Later bleek dat niet te kloppen. Schrijver Arnon Grunberg krijgt dit jaar de Gouden Ganzenveer. Juryvoorzitter Gerry Verbeet noemt Grunberg een multitalent... met een productie waar u en ik moe van zouden worden. Grunberg zegt in een reactie dat hij deze eerste prijs... na de dood van zijn moeder een beetje raar vindt... omdat hij prijzen wil winnen in de hoop dat zijn ouders trots op hem zijn. Het weer nog, in het oosten nog wat regen. In de loop van de dag klaart het op en wisselen zon en bewolking elkaar af. Hier en daar kan een bui vallen en het wordt vandaag zo'n 6 graden. Morgen is het wisselvallig en is er veel wind, maar het is wel zachter dan vandaag. Dit was de ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad eh, staan nu 10 files. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Akersloot en Beverwijk 4 kilometer. A15 naar Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giezendam 5. A20 richting Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht ook 5 kilometer. En door A20 naar Hoek van Holland. Daar staat tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk 4 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is heel snel opgelopen. Het is nu al een half uur. Op de A27 van Breda naar Utrecht eerst tussen Gorkum en Lexmond 5.